Kasper Meijer met het NOS-journaal. Een aan Iran gelieerde Iraakse militie zegt dat het zijn operaties tegen Amerikaanse militairen in de regio opschort. Dat besluit is genomen om de Iraakse regering niet in verlegenheid te brengen, zegt de groep in een verklaring. De militie is in verband gebracht met drone- en raketaanvallen op Amerikaanse bases in Syrië. Volgens de VS was de groep ook verantwoordelijk voor de droneaanval van zondag in Jordanië... waarbij drie Amerikanen om het leven kwamen. Sigrid Kaag, de nieuwe VN-coördinator voor humanitaire hulp in Gaza... zegt dat er geen alternatief is voor UNRWA. De VN-hulporganisatie voor Palestijnen ligt onder vuur... omdat medewerkers een rol zouden hebben gespeeld... bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober. Dat wordt nu onderzocht en in afwachting daarvan hebben meerdere landen, waaronder Nederland, hun donaties stopgezet. Maar volgens Kaag kan geen enkele organisatie de rol van de UNRWA snel overnemen. Ajax gaat door naar de kwartfinale van de Champions League voor vrouwen. Door een 2-1 overwinning op AS Roma hebben de Amsterdammers de pool des doods overleefd... en zijn ze zelfs winnaar van hun groep geworden. Daarmee is Ajax de eerste Nederlandse club die zover komt in de Champions League. Zuid-Afrika heeft verrassend de kwartfinales van de Afrika Cup bereikt... door met 2-0 te winnen van Marokko. Marokko werd na de vierde plek op het WK van 2022 gezien als topfavoriet voor de eindzege van de Afrika Cup, maar wist deze status niet waar te maken. Een voormalig rallyrijder en Parijs-Dakar-winnaar Jan de Rooij is overleden. Hij overleed na een kort ziekbed in zijn woonplaats Middelbeers, schrijft Omroep Brabant. De Roy was vrachtwagenchauffeur en won in 1987 in een DAF als eerste Nederlander de beroemde woestijnrally die in 1979 voor het eerst werd verreden. Jan de Roy was 80 jaar. Het weer. Vannacht wordt het vanuit het westen droger en klaart het op.